Waterwalgemoed met het NWS Journaal. 45 in Syrië, meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De blauwhelmen werden twee weken geleden op de Golan-hoogvlakte gevangen genomen. Er was al een video verschenen waarin een van de militairen vertelde dat ze snel vrij zouden komen. Hij zei ook dat ze allemaal gezond zijn en dat ze goed zijn behandeld door Al-Nusra. In Zuid-Afrika is de rechter begonnen met de uitspraak in de zaak tegen Oscar Pistorius. Het is niet zeker dat de atleet vandaag zijn straf al hoort. Voor het vonnis is twee dagen uitgetrokken. Pistorius schoot vorig jaar op Valentijnsdag zijn vriendin Riva Steenkamp dood. Hij heeft altijd gezegd dat hij dacht dat ze een inbreker was. Volgens de openbare aanklager is er sprake van moord met voorbedachte raden. Daarvoor kan hij levenslang krijgen. Het proces heeft vijf maanden geduurd. Er zitten nog altijd weinig vrouwen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Gemiddeld was vorig jaar bijna 9% van de directieleden vrouw. Een kleine stijging ten opzichte van 2012. Maar nog altijd veel minder dan de 30% waarna grote bedrijven verplicht moeten streven. Bedrijven die dat niet halen zeggen onder meer dat er geen vacatures waren... of dat een buitenlands moederbedrijf verantwoordelijk is voor de benoemingen. Volgens de commissie die meer vrouwen aan de top probeert te krijgen... zouden headhunters meer vrouwen op hun lijstje moeten zetten. De omstreden Canadese burgemeester Ford van Toronto is in het ziekenhuis opgenomen met een maagtumor. Artsen onderzoeken nog of de tumor kwaadaardig is en of hij is uitgezaaid. De burgemeester haalde verschillende keren het nieuws vanwege zijn alcohol- en drugsgebruik. Ford zit midden in een campagne voor zijn herverkiezing. Het is nog onduidelijk of hij de strijd nu voortzet. Het weer vanuit het noordoosten wordt het overal zonnig en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Morgen en in het weekend ook droog en veel zon en nog ietsje warmer. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Blarikum en knooppunt Muidenberg, 9 kilometer. De spitsstrook is daar vanochtend niet opengegaan vanwege een technische storing. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Deil, 3 kilometer. Een kapotte auto op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. Zorgt daar voor een file van 3 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Ook 3 kilometer op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Den Haag-Malieveld. En op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 3 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook.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 Come on, set the tone. If you feel you're falling, won't you let me know? me love them straight to me heart. Uh, make me feel good when we are walking. Nobody leave me, girl, nobody part. Uh, because the sweetness just against presence of niceness.